Beyond Meat is de grootste producent van plantaardige vleesvervangers ter wereld... en verkoopt hun producten nu vooral in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Italië. De omzet vorig jaar aan vegaburgers en plantaardige worsten was ongeveer 90 miljoen dollar. De Belastingdienst heeft jaren geleden onjuiste informatie gebruikt... om kinderopvangtoeslagen voor honderden ouders stop te zetten. Staatssecretaris Snel heeft die info recent nog gebruikt... waardoor de Kamer verkeerd is geïnformeerd. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en Trouw. De fiscus deed in 2014 onderzoek naar een gastouderbureau in Eindhoven... omdat er een vermoeden was van fraude. Nieuwe inspecties lieten juist positieve bevindingen zien... maar die informatie is door de Belastingdienst genegeerd. Onbekenden hebben vannacht in Utrecht twee panden beschoten. Dat gebeurde in de wijk Lombok. Niemand raakte gewond. De schoten werden rond vier uur gehoord. De politie heeft de omgeving van de gebouwen in Utrecht afgezet en doet onderzoek. Koning Willem-Alexander heeft de Amerikaanse president Trump uitgenodigd... om op 31 augustus de herdenking bij te wonen van de Slag om de Schelde. Die slag was cruciaal voor de bevrijding van Nederland en België 75 jaar geleden. Of Trump ingaat op de uitnodiging is nog onduidelijk. Dan nog het weer. Vandaag vrij zonnig en droog. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Later neemt van het westen uit de bewolking toe. En in de avond is in het zuidwesten kans op een bui. Morgen meer bewolking met kans op wat regen. Maar het wordt morgen wel wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Veel vertraging nog door ongelukken. Op de A4 naar Amsterdam een half uur tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar een uur vertraging voor knooppunt Rotterpolderplein. File rijden vanaf Battenverdorp. Drie rijstroken zijn dicht.